van 5 uur. Kirsten Klomp met is weer in Nederland. Volgens getuigen op Schiphol zat ze met haar moeder in een vliegtuig dat kort na middernacht aankwam. Ze kreeg gisteren te horen dat Turkije haar uitreisverbod heeft ingetrokken. Daarna vertrok ze meteen. Oemar kreeg het uitreisverbod opgelegd omdat ze president Erdogan zou hebben beledigd. Volgens minister Koenders mag ze nu in Nederland afwachten of de Turkse justitie haar ook echt gaat vervolgen. Australië heeft vijf Syriëgangers opgepakt die met een bootje het land wilden verlaten om zich bij IS aan te sluiten. Ze waren vanuit Melbourne naar het noorden gereden met een vissersbootje achter een auto. Ze wilden naar Indonesië varen om vanuit daar door te reizen naar Syrië. Bij een gewapende overval op een woning in Landgraaf zijn twee mensen gewond geraakt. De overvallers droegen politieuniformen. Een van de bewoners werd neergeschoten. Daarna volgde een worsteling waarbij ook een van de daders werd geraakt. Samen met de andere overvaller wist hij te vluchten. Een paar straten verderop namen ze onder bedreiging van een vuurwapen een auto mee. Ze zijn nog voortvluchtig. Filmmaker Louis van Gastre is overleden. Van Gastre heeft sinds 1952 meer dan 70 films en televisiereportages gemaakt... zoals Het Huis en de korte documentaire De Prijs van Overleven... Daarvoor kreeg hij in 2003 een gouden kalf. In totaal kreeg hij drie gouden kalveren. Louis van Gasteren is 93 jaar geworden. Douwe Bob heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. In de halve finale in Stockholm eindigde hij bij de beste 10 met zijn nummer Slow Down. Na afloop zei de zanger dat het optreden geweldig ging. De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdag. Het weer blijft droog vannacht bij minima rond de 14 graden. Overdag is het in het noorden eerst nog bewolkt en schijnt in het zuiden de zon.